11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen jaren verwoede pogingen gedaan... om het islamitische Cornelius Haga Lyceum tegen te werken. Dat blijkt uit interne documenten van de gemeente... die verschillende media hebben opgevraagd. Zo werd overwogen om een concurrerende islamitische school op te richten. Volgens het Parool schreven ambtenaren in een memo uit 2017... dat het niet op pesten mocht lijken. De directeur van het Haga Lyceum beschuldigt de gemeente van machtsmisbruik. Oud-minister Dijsselbloem van Financiën wordt genoemd als nieuwe directeur van het Internationaal Monetair Fonds. Dat schrijft het financiële persbureau Bloomberg. Dijsselbloem zou dan Christine Lagarde opvolgen, die de Europese Centrale Bank gaat leiden. Minister Hoekstra zei vanavond in Brussel dat Nederland uitstekende kandidaten voor de functie heeft. Namen wilde hij niet noemen. Minister Cora van Nieuwenhuizen wil Mark Rutte opvolgen. In Elsevier Weekblad zegt ze dat ze graag de eerste vrouwelijke premier van Nederland wil worden. Als dat niet lukt, wil ze de eerste vrouwelijke minister van Financiën worden. Nu is van Nieuwenhuizen de enige vrouwelijke VVD-minister in het kabinet. Alle gebruikers van het Binnenhof moeten voor 15 september 2020 vertrokken zijn. Uitstel van de renovatie kan niet, omdat er dan belangrijke onderzoeken moeten beginnen, zegt het Rijksvastgoedbedrijf. Onder Kamerleden is veel weerstand tegen de plannen. Die moeten veel soberder, vinden ze. De presentatie van een definitief ontwerp is daarom uitgesteld. De politie heeft 14 mannen aangehouden na de vondst van een dode man in een woning in Berkel en Roderijs. Ze waren allemaal binnen op het moment van de vondst. Het verhoren van de arrestanten verloopt volgens de politie moeizaam, omdat niet iedereen even goed Nederlands spreekt. Volgens omwonenden was het huis verhuurd aan Oost-Europese migranten. Het weer. Vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen afwisselend wolkenvelden en zon. Het wordt dan 17 tot 22 graden.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 Met, met nu tussen app en vloed. When I said doesn't mean ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. smart as anyone could be so much to live for But she fell in love with the wrong kind of man He abused her love and treated her so bad There was not enough education in her world That could save life of this little girl cried for help.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 just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I.